Als dit de definitieve uitslag wordt, moeten de liberalen steun zoeken bij de Sociaaldemocraten... of de partij die streeft naar onafhankelijkheid van de Franstalige provincie Quebec. Carney nam vorige maand het premierschap over van Justin Trudeau... en lag eerst achter in de peilingen op de conservatieven. Maar de liberalen stegen weer in populariteit... toen ze zich fel verzetten tegen het agressieve beleid van de Amerikaanse president Trump. Zeker de helft van de Nederlandse brandweerposten is niet voldoende voorbereid op een grote stroomstoring, zoals in Spanje en Portugal gisteren. Dat zegt voorzitter Van der Loo van het Veiligheidsberaad in Nieuwsuur. Er zijn nu zo'n duizend brandweerposten in Nederland... maar de kleinere posten hebben vaak nog geen noodaggregaat. Van der Loo is ook burgemeester van Almere... en hij wil dat de brandweerposten samen met gemeenten... een netwerk vormen van noodsteunpunten. Mensen kunnen daar dan bijvoorbeeld informatie halen of een dokter vinden. Voor het creëren van zo'n netwerk zou 100 miljoen euro nodig zijn. In Den Haag zijn twee jongens opgepakt voor het vernielen van bloemen en kransen bij een Joods monument. Afgelopen zondag was er een herdenking van slachtoffers van nazi-terreur. Maandagochtend bleken kransen en bloemen te zijn vernield. De twee verdachten werden herkend op camerabeelden. Bij een nieuwe herdenking bij het monument gistermiddag liep een van de jongens voorbij en kon hij worden aangehouden. De andere jongen werd maandag al gepakt. Het weer, het is vannacht overwegend helder. In het noordoosten ontstaat wat nevel en mist bij 5 tot 10 graden. Morgen overdag veel zon. Op de Wadden wordt het 20 graden. In het binnenland kan het 23 tot 26 graden worden.